Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson is opgestapt uit onvrede over de brexit. Vannacht maakte brexit-minister Davis ook al zijn vertrek bekend uit onvrede met de gematigde koers van premier May. Zij is voor een zachtere brexit met behoud van bepaalde betrekkingen met de EU. Davis en Johnson zijn van de harde lijn. Door het vertrek van Johnson lijkt de positie van May nog verder onder druk te staan. Een dronken automobilist die in Middelburg twee mensen aanreed... is veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De straf is veel hoger dan de eis. In oktober haalde hij aan de verkeerde kant van de weg... met hoge snelheid enkele andere auto's in. Een man en zijn zoontje die daar op de fiets reden werden geschept... en liepen hersenletsel op. Een derde van alle vis in de wereld wordt die wordt gevangen wordt niet opgegeten. Dat zegt de FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN, in een rapport. Een deel gaat weer overboord omdat het bijvangst is. Een ander deel bederft omdat er te weinig koelapparatuur is. De FAO verwacht dat voor de voedselvoorziening steeds meer kweekvis zal worden gebruikt. Op dit moment is ongeveer de helft van de vis die in de wereld wordt gegeten kweekvis. De Nederlandse autoriteiten willen dat benzinehandelaren die vervuilde benzine aan Afrika verkopen voor de rechter komen. De normen voor gif in autobrandstoffen zijn in Afrika minder streng. Volgens de inspectie Leefomgeving en Transport mengen handelaren zwaar giftige stoffen door benzine, diesel en stookolie en verkopen dat in landen als Nigeria, Senegal en Gambia. Op Wimbledon heeft Kiki Bertens de kwartfinales bereikt. Ze versloeg als zevende geplaatste Tsjechische Carolina Pliskova in twee sets, 6-3 en 7-6. De Nederlandse tennister die de kwartfinales haalde op Wimbledon, de laatste, was Michaela Krajicek, negen jaar geleden. En dan nog het weer.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 Shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. My love. Drink. La, la, joint hit. Just can't sit, gotta get jiggy with it. That's it, now honey, honey, come ride. DKNY, all up in my eyes. You got a Prada bag with a lot of stuff in it. Give it to your friend, let's spin. Everybody looking at me, glancing at kid. Wishing they was dancing a jig here with this handsome kid. Sick a cigar right from Cuba Cuba. I just bite it, it's for the look, I don't light it. they way wait to hand on the hand, stay on play. Give it up, jiggy, make it feel like foreplay. Yo, my cardio is infinite. <laughs> Ha ha. Big Willie style's all in it, getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. on the ball with your kid. Watch your step, you might fall trying to do what I did. Mama, uh, mama, uh, I'ma come close side in the middle of the club with the rubber dub. Uh, no love for the haters, the haters. Mad cause I got floor seats at the Lakers. See me on the 50 yard line with the Raiders. Let Ali, he told me I'm the greatest. I got the fever for the flavor of a crowd pleaser. DJ play another from the prison this your highness. Only bad chicks riding my whip. South to the west, to the east, to the north. Bump my hips and watch them go off never go off. But yes, yes, sure. And you don't stop in the winter order. I makes it high, getting jiggy with them. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. 850 IS if you need a lift. Who's the kid in the drop? Who else will slip? Living that life, some consider a myth. Rock from South Street to 125th. Women used to tease me, give it to me now nice and easy. Since I moved up like Georgia Wheezy, cream to the maximum. I'll be asking them. Would you like to bounce with your brother that's platinum? Never see Will attacking them. Rather play ball with Shaq and them. Flatten them. Like getting. Thought I took a spell, but I didn't. Trust the lady of my life, she hitting.